Gisteravond werd hij met spoed in Amsterdam naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding. Kleine maand geleden werd zijn rechterbeen geamputeerd vanwege een ernstige ontsteking Daarvan leek hij goed te herstellen. Volgens zijn vrouw Edith is de 80-jarige Vinkenoog hersendood. In Nijmegen heeft een grote brand gewoed bij een bedrijf dat met chemische middelen werkt. werknemer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens burgemeester De Graaf zijn de vrijgekomen stoffen niet gevaarlijk voor de gezondheid. De brand in Nijmegen is onder controle, maar het zijn brandmeester is nog niet gegeven. In een vakantiekamp in Frankrijk zijn 23 kinderen besmet geraakt met de Mexicaanse griep. Het zijn schoolkinderen uit Parijs die in een chalet in de Franse Alpen zitten. De zieke kinderen worden apart gehouden van 10 anderen die niet besmet zijn. In heel Frankrijk zijn bijna 450 mensen besmet, de meeste in Parijs. En in Nederland hebben 152 mensen de Mexicaanse griep. Rebellen hebben in de Filipijnen een Italiaanse medewerker van het Rode Kruis vrijgelaten. De man van 61 werd een half jaar geleden met twee collega's gekidnapt door de rebellenbeweging Abu Sayyaf. Hij kwam vrij na bemiddeling van een plaatselijke politicus. De collega's van de Rode Kruismedewerker waren in april al vrijgelaten. De journalist en tv-maker Wouter Klootwijk heeft een prijs gekregen voor zijn televisieserie Klootwijk aan Zee, die hij maakte voor de RVU. De prijs, de People and the Sea Award, is toegekend door de Amsterdamse onderzoeksgroep Mare en het productschap VIS. Ze eren Klootwijk omdat hij op een begrijpelijke en beeldende manier vertelt over allerlei aspecten van de visserij. De tweede Pyreneeën-etappe in de Tour de France is gewonnen door de Spanjaard Sanchez. Hij won de sprint van een kopgroep van vier man. Laurens ten eindigde als beste Nederlander op de 54ste, 54 plaats. In de top van het algemeen klassement verandert niets. Dan het weer. De komende nacht en ochtend regen. In de middag langzaam droger met vanuit het zuidwesten zon.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 Bijzonder goedenavond, welkom en leuk dat je erbij bent. De Nightwalk live hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Wem. De komende twee uurtjes een hoop lekkere muziek, een mix van dance en R&B natuurlijk op je radio. Als opening beginnen we met Bob Sinclair met de Lala Song. Een eh, plaatje uit eh, de jaren 80 wat opnieuw is uitgebracht. En het, eh, sommige mensen die zeggen van als ze het nummer horen... hé, hey, dat is toch van Will Smith met Miami? Nou, het lijkt er heel erg op, maar... dat was nog voordat Will Smith überhaupt echt een grote hitje scoorde. Het was jaren 80, Sugar Hill Gang en ja, dat soort tijden. Eh, ook nog onderweg uh, eh, Federal Grand met, samen eh, met Mitch Crown. En een plaat die ja, heel krom. Wij draaien hem al. En ik heb ook gevraagd of ik hem ook überhaupt mocht draaien. Want op Beatport is hij al te krijgen. Maar officiële, de officiële release is 18 mei. Dus het is deze week. Maar wij gaan hem zeker voor je draaien. Voor de rest nog uh, Madcon. In februari kwam hij uit op een promo-release. En ja, ze hebben hem uitgebracht. En in Nederland scoorde hij nog niet zo goed. En nu is hij opnieuw uitgebracht. Nou, volgens mij heb ik het introotje laten vallen. En voor de rest is hij gewoon precies hetzelfde. In ieder geval, tot de reden het beste van dance en R&B... in de mixblokjes met showbiz nieuws, de party update, Nightwalk 10. Wat staat er deze week op 1 en wat is er deze week allemaal nieuw binnengekomen... en straks in het tweede deel. Vanaf 12 niemand minder dan onze eigen resident DJ Mouse... zo'n uur lang live op je radio. Je hoort het, ik ben snip verkouden, dus ik ga niet te veel praten.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 So let let me drive my body around you. I bet you know what I mean. You know, that I can make you believe in love and sex and magic. Oh. Yeah. Get it, girl. Sex and magic. You know what I mean. I bet that I can make you believe in love and sex and magic. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Wat de Lala Song. Nou, als eerste begonnen met Bob Sinclair met de Lala Song. Dat deed hij samen met de Sugar Hill Gang. En daarachteraan de laatste verschenen hits. Officiële release pas deze week eh, van de Federal Grant. Dus samen met Mitch Crown met Scared of Me. hebben daarop jou de Hardwell remix. En daarachteraan die, eh, zoals ik al eerder zei, eh, in eh, februari uitkwam op een promo-release. En uiteindelijk werd eigenlijk helemaal niks. En nu is hij dan opnieuw uitgebracht. Een paar kleine, hele kleine aanpassingen. Maar het doet fantastisch. gewoon met Bagging. En daarachteraan de laatste verschenen van Justin Timberlake. Want de tijd niks van hem gehoord. Tegenwoordig doet hij dat programma wat boven Erfendorn hier in Nederland presenteerde. En ook bedacht heeft, geloof dat eh, de phone. Alleen in Amerika doen ze het dan wat, eh, ja, wat spectaculairder. Daar blazen ze auto's op en dat soort dingen. Telefoons die verstopt worden, je weet het allemaal wel. Dat, is, eh, door, dat wordt gepresenteerd door Justin Timberlake op MTV. En dit keer heeft hij hier een hitje gemaakt. Justin Timberlake samen met Ciara met Love, Sex, Magic. En zo werd het even tijd voor iets heel, maar dan ook echt anders. NW Nightwalks, Show Facts. Kelly Clarkson ziet er niet meer best uit. Kelly Clarkson heeft de carrière weer helemaal op de rit. Maar haar nieuw album All, All I Ever Wanted... alleen qua gezondheid gaat het wat minder met haar. Hè? Wat? Volgens mij komt er iets niet helemaal. We gaan het nog een keer opnieuw proberen. Bandje terugspoelen. Kelly Clarkson heeft haar carrière weer helemaal op de rit met haar nieuwe album All I Ever Wanted. Alleen qua gezondheid gaat het minder met haar. Deze week geen Kelly op het podium voor een concert en ze zag er niet zo best uit. Zeg maar gerust beroerd haar zit armoedig en ze is heel wat kilo zwaarder geworden dan voorheen. En eh, ja, ik heb een foto gezien op internet. Nou, het is echt een dikke olifant, je wil het niet weten. Een paar weken geleden was Kelly nog eh, hier in Nederland. En eh, ja, toen was ze echt, ik denk wel een kilo of 15, 20 slanker. Ja, ik mag er zelf niks over zeggen. Ik ben druk op dieet, want ook ik ben 25 kilo zwaar. En eh, Florida met zijn billen bloot. Florida houdt er wel van om goed los te gaan tijdens zijn optredens. Tijdens een concert in San Diego zit Flo op de nek van een fan en hij bouwt lekker door het publiek. Een andere fan kon het zich niet inhalen toen hij die billen van Florida zo dicht voor zijn had. En hij trekt zijn broek dan ook naar beneden. En eh, ja, ook die foto's kun je gewoon even kijken op internet. Florida met zijn billen bloot. Als je dat inkoest eh, in Google, dan, eh, dan kom je dat wel even tegen. En eh, Lady Gaga geeft een extra concert. Was je vorige week ook net al laat met het kopen van een kaartje voor een concert van Lady Gaga? Nou, vandaag was je tweede kans, want ze geeft een, een, tweede concert, een extra concert op 25 juli. Zoals in een van haar aparte pakjes op het podium daar in Paradiso in Amsterdam. En ja, ik hoop dat je vandaag een kaart hebt kunnen scoren. Want vandaag was er dus nog een keer een extra verkoop. En eh, de kaartjes zijn ook eh, net als, eh, als bijvoorbeeld Sensation. Binnen, nou ik denk binnen een half uur zijn ze gewoon uitgekocht. Ik heb dan de mazzel dat ik dan mijn paradies weer zo naar binnen kan lopen. Maar iedereen heeft van iemand op. En eh, Rihanna schrijft een liedje over Chris. Rihanna is uit op ze nadat is mishandeld zou zijn. Nadat ze mishandeld zou zijn door haar ex-vriend Chris Brown... probeert ze hem nu terug te pakken. Ze heeft een nieuw liedje geschreven met niemand minder dan Lady Gaga. Silly Boy gaat het heten en het gaat over Chris. En eh, hierin zingt ze over hoe dom hij is dat hij haar heeft laten gaan had a good girl, but you didn't know how to treat her. En Silly Boy, Get Out of My Face en een paar van de vele zinnen over haar ex. Het is niet de eerste keer dat Rihanna een liedje maakt over wraakgevoelens. Ze zou samen met Akon bezig zijn aan de track Emergency Room. En dit gaat over dromen die ze heeft met haar ontrouwe vriendje en eh, dat ze die eh, wil vermoorden. En Chris Brown mag dus wel even oppassen, want Rihanna is op oorlogspad. En eh, Ken West goede vriend van de 21-jarige zangeres heeft de demo van Siri Boy op het internet gezet. En, eh, op het internet gezet. En of het liedje uitgekomen is nog de vraag. Maar je kan hem eh, vinden. Je doet gewoon in... Uh, even kijken hoor. Rihanna, tezamen met Lady Gaga en het plaatje Siri Boy. En dan kom je bij, je. dan kom je bij het liedje uit. Kleine trek is zeker de moeite waard. CFM Zandvoort, wat hebben we nog meer voor je in petto? Nou, ik kan je vertellen, de computer die, eh, die heeft er niet zoveel zin in. Maar eh, ja, tot zover even een kort blokje met uh, Showfax. We gaan terug naar de muziek van David Guetta... samen met Kelly Rowland. En die fantastische plaat, When Love... Ja? Ja, ik werd heel even afgeleid. When Love Takes Over en ook nog weg. Javi Moula, ex-Weekly Hotshot op Dance for a Band met de Come On. Maar eerst dus hier Dave Quetta en Kelly Rowland met Love Takes Over. crazy, taking it to the top. Come on, yeah, we got the groove with the music, don't stop. Come on, we got the girls going into the club. You want it? Tune in the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Yeah. yeah. shut the fuck up. Get, get, get, get, get, get, get, get, get, get the fuck, shut the fuck up. We got the groove with the music that's up. Come on and we got the girls going into the club. You want it? join in the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah. We got the groove with the music that's up. Come on and we got the girls going into the club. You want it? join in the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah. We got the groove with the music, don't suck. Come on it. We got the girls going into the club. You want it? Joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, you'll be amazed. Watch us throw it. Geklank klank op je radio. Het beste van dance en R&B in de mix voor de muziek van eh, David Quetta. Samen met Kelly Roll met, Love Takes Over. Een plaat die de laatste tijd helemaal grijs gedraaid wordt. Welke ruisenshow je hem ook zit. Daarachteraan een ex-weekly hotshot van Java Moula met Come On daarachteraan een plaats. Ik moet zeggen, ik had er eigenlijk nooit van gehoord. Maar eh, na een paar keer te luisteren dacht ik van... hé, hey, het klinkt toch wel heel erg lekker hoor. Alicia Dixon met Let's Get Excited... staat in de Engelse hitlijsten hoog genoteerd. CRM antwoord en dat doet Dance voor de Fam. Het is even tijd voor eh, de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er omgaande. This is the party update. Nou, vanavond zoals altijd beginnen weer eerst even met Framebusters in Escape in Amsterdam. Dat is vanavond natuurlijk met niemand minder dan onze eigen Zandvoortse Raymundo. En dat doet het vanavond met Baggy iets en MC Dan Stezo. En volgens mij hebben ze nog wat. Uh, eh, ik, eh, eh, ik, mis gewoon een heel stuk van, de, van, de, ja, van de lijst. Maakt niet uit, kom ik zo nog op. Vanavond in de Amsterdam hebben we Champions of Sound. En dat is met Eric E., Leroy Styles, Roel Sinister, Lucky Charms, Mark McCrolland, Frank Kid Superior, Tony Pitts en Steve Tune en de volgende, dat moest ik hebben. In uh, Escape Studio vanavond uh, Black House. En eh, dat is, dan denk je van, wat de fuck is dat? Nou, dat is de DJ Natasha. Die heeft samen met een vriendin hebben ze een nieuwe stijl uitgedacht. Dat is Black House. Het is een verzamelnaam van US garage, Soulful, Deep, Latin... en nog veel meer van dat soort muziek. Dus ja, kan zeker de moeite waard zijn. Escape Studios, Black House dus vanavond. Uh, vanavond in Hotel Arena hebben we de Rebel Club. En dat is met uh, Jazia, Melly Mel, Mark Benjamin, William Shakespeare... Jasmine LeBon, Hitmaster D, Dirty Caps, MC Spider, Nizzle... Entertainment Matters, MC's Divine en Remnants. Eh, vanavond in Paradiso hebben we This is Amsterdam. En dat is uh, Tech House met uh, Sander Kleinenberg, Kiertje live. En Lucie Kiertje live komt straks even voorbij met de remix die ze gemaakt hebben voor onze eigen Zandvoortse Edwin. Oud-collega van ZFM Zandvoort, oftewel Lambda. En uh, Hold on Tijd is ook een remix door Lutsen Kiertje. Uh, eh, wie hebben nog meer vanavond? Paradiso, René Ames, Ed Park. Martins, A.K. Fine Taste, Marcella, Lin en Damjoen. Zo, helemaal hele waslijst. Uh, vanavond in de Powerzone, Sunshine. Dat is met Barry Rodriguez, Gregor Salto, Greg van Buren, Timothy Watts, On To Me, Ferris Sturdy, Glenn Helder, On Percussion. Uh, vanavond dicht bij een kromme elleboog tegen. En weer in de Stalker Outside in Playhouse. Dat is met Kreur, Berry van Des, Erik Walker, Baldur en Elf Doma. En voor de mensen die morgen niks te doen hebben... vanaf 4 uur op het strand van Bloemendaal... hebben we Latin Grooves at the Beach in Beach Club vroeger. Dat is met D. Rashid, Tony Chacha, Quintino, Rashimash... Rob Boskamp, Carlo Barbosa, Erik van Robert Abigail... Morino, Glenn B. en D. Juan. Eh, eh, morgenmiddag ook eh, vanaf 4 uur op het uh, Bloemendaal nummer 9. At Beach with Don Diablo. Nou, wat denk je? Don Diablo. 5 uur draait hij achter elkaar. Uh, en morgenmiddag ook vanaf 4 uur Blammerdel XXL. dat is met Chucky, Eric E., Benny Rodriguez, Rehab, Carinta Lalina, Danny Bovi, Roy Rocks en Zavini is de MC vanavond. Op, vanavond, morgenmiddag vanaf 4 uur op het van Bloemendaal. En ook morgenmiddag vanaf 4 uur in Woodstock, 96. Nee, Woodstock 69 moet ik zeggen. Ik eh, begin een beetje uren te krijgen. Meer derde biertje, dat gaat helemaal fout, hè. Morgenmiddag vanaf 4 uur in Woodstock, 69. Eh, Vrijbuiters. En dat is met Sven en Tetro. Ransoen Dans, Wouter de Moor, Freddy Poel, Oleno Kadar Live, Boris Werner, Reis, Preston, Victor Carroll en uh, eh, onlangs zijn dat natuurlijk. En tot zover een kort blokje met Showbiz Nieuws wat er eh, vanavond allemaal gaande is. En natuurlijk morgen op het strand van Bloemendaal gaan we terug naar de muziek. En zoals ik al zei, een keertje. met remix gemaakt. Is een van de mensen met de remix. Ik geloof ook Olaf Botsofsky. En vorige week hadden we ook eentje. De Broek. Hier is Lambda, Hold on Tijd. Een Luxe een keertje remix. Nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Danceport FM. Christine W. Feel What You Want, de Bingo Players Edition. En daarvoor horen we onze eigen Zandvoort uh, Terwijl Edwin Keur ooit... de... Eh, ex-medewerker eh, van ZFM Zandvoort. Mabda Holland uit een Kiertje, remix. En zo werd het even tijd voor, uh, ja, het moment Het moment waar je op gewacht hebt waarschijnlijk. De Nightwalk 10, wat is er deze week nieuw binnengekomen? En wat staat er deze week op en Je gaat het nu allemaal horen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De Nightwalk 10. This is the Nightwalk 10. The Nightwalk 10 is on now. Deze week op nummer 10 Vorige week stond hij ook op nummer 10. DJ José met Like That. Op eh, nummer 9. Vier plaatsjes eh, gezakt voor Ralvero featuring MC Boxy met Party People. Op nummer 8 deze week nieuw binnengekomen. Dance to Trend, The Power of American Natives, de 2009 remix plaat kennen natuurlijk allemaal. Power of American Native. Ja, ik heb nooit echt een leuke plaat gevonden, maar deze nieuwe versie, ja, hij is leuk. Op nummer 7 deze week uh, één plaatsje gezakt voor Rio met When the Sun Comes Down. Op nummer 6, vorige week nog 4, Go met Gone. Op nummer 5, twee plaatsen gestegen voor Paul en Frits Kalkbrenner met Sky and Sand, een ex-weekly hotstop op Death for the Band. Op nummer 4, twee plaatsen gezakt voor niemand meer dan onze DJ Joe met Play That Beat. En deze week de hoogst nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Op nummer 3 vinden we Bob Sinclair featuring Hendok, Master G en Wonder Mike. Terwijl de Sugar Hill Gang met de Lala Song deze week op nummer 2. Vorige week op 3 Sydney Samson met Riverside. Die is de ene week op 3. Dan weer op 2. Dan weer op 1. En wint op 8. Deze week vinden we op 2. Dus Sydney Samson met Riverside. Motherfucker. En deze week op 1. Vorige week ook op 1. En die week daarvoor ook op 1. Robert Abigail. Samen met DJ Rebel de opvolger van uh, de Mojito Song. Merengue. En zoals je van ons gewend bent, de nummer 1, die ga je nu horen op CFM Zandvoort. the Nightwalk. Robert Abigail and DJ Rebel, but This is the Nightwalk 10. Number one. met the Nightwalk 10, Robert Abigail featuring DJ Rebel met Merengue, de final radio edit. meteen van 12 uur, niemand minder dan onze eigen resident DJ Mouse, een uur lang live op je radio. zou zeggen, blijf luisteren. Nog eventjes muziek zo onderweg eh, van... Eh, Enrique Iglesia met uh, Chiara met Taking Back My Love. En misschien nog een plaatje als we tijd over hebben. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur. En dan is het The Nightwalk met niemand minder dan DJ Mouzoon, Uur lang met beste van dance in de mix op je radio. Tot zometeen.